met het NOS Journaal. Opnieuw hebben de nacht doorgebracht op het Tahrirplein in Cairo. Ze eisen het directe vertrek van de leider van de militaire raad en zijn van plan net zo lang te blijven totdat hij opstapt. Gisteravond zegt de veldmaarschalk Tantawi toe dat de presidentsverkiezingen een half jaar eerder dan gepland worden gehouden. Uiterlijk op 1 juli volgend jaar zit er dan een democratisch gekozen regering. In vier gemeenten in Noord-Holland zijn vandaag gemeenteraadsverkiezingen. Anna Paulona, Niedorp, Wieringen en Wieringenmeer vormen op 1 januari de nieuwe fusiegemeente Hollandskroon. Er doen 13 partijen mee, waarvan 8 lokale. In de eerste maanden krijgt de nieuwe gemeente een interim burgemeester. De republikeinse presidentskandidaten in de Verenigde Staten zijn het onderling niet eens over allerlei veiligheidsvraagstukken. Dat bleek tijdens een debat tussen de acht kandidaten. Zo pleitte oud-ambassadeur Huntsman voor onmiddellijke terugtrekking uit Afghanistan. Terwijl Mitt Romney vindt dat de Amerikanen nog langer moeten blijven dan president Obama nu van plan is. De houtsneden van kunstenaar Escher, die een paar weken geleden opdoken in een kringloopwinkel, hebben op een veiling ruim 9000 euro opgebracht. Dat is veel meer dan was verwacht. Het veilinghuis had gerekend op ongeveer 2000 euro. Het boek met de 25 gesigneerde houtsneden van Escher dateert uit 1932. Aan boord van de MS Veendam, een cruiseschip van de Holland-Amerika-lijn, zijn 80 passagiers en bemanningsleden ziek geworden. Ze hebben een maag infectie. Een van de passagiers is overleden, maar volgens de scheepsarts is de Amerikaanse vrouw een natuurlijke dood gestorven. Het schip ligt met 1800 man aan boord in Rio de Janeiro. Het weer, het is bewolkt en nevelig, met lokaal een beetje regen. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt. In het westen kan nog even de zon doorbreken. Het wordt 8 graden in het noordoosten en 11 in het zuidwesten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk 5.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 Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je Kan me merken hoe ik je kijk, wat ik van je denk, je ogen steeds bij. Je kunt wel voelen hoe ik om je geeft wat van jou, waar voel ik nu nog weet, maar kan veel beter zwijgen.